van 5 uur. Freddy van Tijn met het NOS de kiescommissie. Rond 2 uur lag de opkomst iets hoger dan bij de verkiezingen van 2011. De lage opkomst heeft mogelijk te maken met het regenachtige weer. De stemlokalen blijven tot 6 uur vanavond open. Volgens de opiniepeilingen haalt het rechtspopulistische alternatieve voor Duitsland ongeveer 22 van de stemmen. Merkels CDU krijgt waarschijnlijk 20 van de stemmen. Als de AFD de grootste partij wordt, is dat voor Merkel extra pijnlijk omdat in Mecklenburg-Voorpommeren haar kiesdistrict ligt. De verkiezingscampagne in de deelstaat in het noordoosten van Duitsland werd gedomineerd door het vluchtelingendebat. De eerste betrouwbare uitslag wordt aan het begin van de avond verwacht. Er zijn nu in Groningen 100.000 mensen die in een huis wonen met erkende schade, erkend als aardbevingsschade. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en de gemeente Groningen blijkt verder dat 25.000 van hen meer dan één keer schade hebben gehad. Het onderzoek probeert in kaart te brengen wat de effecten van de aardbevingen zijn op de bevolking. Eerder onderzoek wees uit dat de schade kan leiden tot gezondheidsklachten. En ook is gebleken dat gedupeerden zich in hun huis minder veilig voelen. In Tel Aviv is een verkeerschaos ontstaan vanmorgen doordat werkzaamheden aan het spoor gisteren waren stilgelegd. Het werk mocht pas vanmorgen aan het begin van de nieuwe werkweek worden hervat. Tienduizenden mensen moesten daardoor met bussen reizen. De Israëlische premier Netanyahu had besloten dat er tijdens de Sabbat gisteren niet mocht worden gewerkt. Hij was onder druk gezet door ultra-orthodoxe partijen die niet willen dat er tijdens de Sabbat wordt gewerkt. Het weer, af en toe stevige buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. Vooral aan zee staat veel wind. Ook morgen nog wat buien, dan wordt het ook rond de 21 graden, net als vandaag. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een file tussen Klopend Hoevelaken en Eembrugge van 5 kilometer. Door werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Voorburg 3 kilometer file.